7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Hoofddorp zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie zegt dat twee groepen jongeren ruzie hadden. Een van hen zou een mes hebben gepakt en om zich heen hebben gestoken. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De politie heeft één persoon aangehouden. Het is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een trauma-heli naar de plek van het incident toe. 14 Nederlandse bedrijven, waaronder ING, Philips, Randstad en ABN AMRO... gaan samen 3500 vluchtelingen aan het werk helpen. Ook willen ze extra noodhulp beschikbaar stellen aan mensen in vluchtelingenkampen. Samen steken de bedrijven tientallen miljoenen in vluchtelingenhulp. Een op de vier jongeren in Nederland heeft een chronische aandoening... zoals ADHD, astma, diabetes of eczeem. Dat concludeert het Verwij Jonker Instituut... op basis van een gericht onderzoek onder 1300 jongeren tot 25 jaar. Tot nu toe waren er alleen schattingen... die een veel lager aantal opleverden. Het rapport is aangeboden aan minister van Engelshoven... met de vraag om chronisch meer aandacht voor chronische aandoeningen. Veel Fransen willen minder belasting betalen, een beter klimaatbeleid en meer inspraak. Dat is de uitkomst van zo'n 10.000 bijeenkomsten die in het land zijn georganiseerd... naar aanleiding van de demonstraties van gele hesjes. En verder blijkt dat veel Fransen op het platteland zich erg geïsoleerd voelen... en willen dat voorzieningen zoals postkantoren en ziekenhuizen daar weer terugkeren. Het grote nationale debat, zoals de bijeenkomsten werden genoemd... heeft zo'n 600.000 pagina's aan ideeën opgeleverd. President Macron maakt vanaf volgende week bekend... welke maatregelen de regering wil nemen. Het weer. In het zuiden kans op een, nee, op een enkele bui. Verder opklaringen en een stevige noordoostenwind. Minima vannacht tussen de 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen zonnige periode en in het zuiden kans op een bui blijft flink waaien uit het noordoosten en het wordt 12 tot 17 graden.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 Ever lost your religion, Ever lost your best friend, ever found your last record in the bargain bin, or been stuck in a divorce like crazy glue, or scraped someone else's gum off the bottom of your shoe. Life is funny, life's a mess, sometimes a curse, sometimes Classic.